9 uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. Na een storing van bijna een week is de stroomvoorziening in Venezuela grotendeels hersteld. Dat melden Venezolaanse staatsmedia. Een week geleden viel de stroom uit in grote delen van het Zuid-Amerikaanse land. Voornaamste oorzaak was een defect in de waterkrachtcentrale... die goed is voor 80% van de elektriciteitsproductie. President Maduro zegt dat een cyberaanval vanuit de Verenigde Staten de oorzaak was. Tegenstanders van de regering wijten de storing aan mismanagement en slecht onderhoud. De Grote Markt in Haarlem is weer vrijgegeven. De verdachte koffer die voor het stadhuis op de Grote Markt werd gevonden... bleek leeg te zijn. De politie is nog wel op zoek naar getuigen. Het stadhuis in Haarlem wordt sinds vorig jaar extra beveiligd... omdat burgemeester Wienen wordt bedreigd. Beto O'Rourke heeft zich kandidaat gesteld voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De 47-jarige democraat werd vooral bekend omdat hij bij de senaatsverkiezingen... bijna Ted Cruz versloeg in Texas... Die staat wordt doorgaans gemakkelijk gewonnen door de Republikeinen. O'Rourke is de veertiende democratische kandidaat voor presidentschap. Nog voor zijn kandidatuur bekend werd... stond hij al hoog in opiniepeilingen achter senator Bernie Sanders... en voormalig vicepresident Joe Biden. Die laatste heeft zich nog niet verkiesbaar gesteld. Zo'n 1200 NS-machinisten zeggen dat er te weinig wordt geoefend op de hoge snelheidslijn. Daardoor vallen er volgens hen onnodig treinen uit, zegt FNW tegen het AD. De machinisten worden volgens de vakbond te snel in het diepe gegooid. Ze hebben een 12 punten tellend verbeterplan opgesteld. Op de hoge snelheidslijn van de Randstad naar Antwerpen... valt gemiddeld 10 keer per week een trein stil. De NS reageert volgens dat AD verbaasd op het manifest... en zegt dat de training van de machinisten goed is. Het weer vanuit het westen gaat het de komende uren overal regenen en harde waaien. Het kan extra drukte opleveren in de ochtendspits. Het is 8 tot 12 graden. Pas laat in de middag en vanavond wordt het droger ook morgen en in het weekend blijft het regenachtig en onstuimig. Na het weekend rustiger en droger. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Amsterdam 12 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Naarden en Knopend Diemen. Op de A7 Hoorn-Zaandam 6 kilometer file tussen Afrit Averhoorn en Purmerend Noord. 7 kilometer op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Een kwartier vertraging tussen Westzaan en Zaanstad Zuid. Ook een kwartier op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Heemskerk en Knopend Rotterpolderplein. Dan weer 12 eh, kilometer langzaam rijden op de A27 Almere richting Utrecht...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 I'm gonna shake, all the away in the dirt under me, yeah. I'm gonna shake, all the away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, all the away in the dirt, yeah. I'm gonna shake, all the away in the dirt, yeah.